spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Wiettelers en koffieshophouders die worden veroordeeld krijgen steeds vaker geen straf. In 2011 gebeurde dat 15 keer, in 2012 25 keer en vorig jaar 45 keer. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak, die zijn opgevraagd door Nieuwsuur. De veroordeelden waren strafbaar omdat ze te veel softdrugs in voorraad hadden of omdat ze wiet teelden. Maar ze hielden zich wel aan de belastingregels en de veiligheidsvoorschriften en daarom vindt de rechter een straf vaak niet juist. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de mishandeling van twee treinconducteurs in Almelo. Ze komen uit Schiedam en Rijssen. Vorige week dinsdag vielen ze in de trein naar Almelo reizigers lastig. Een conducteur zei daar wat van en kreeg klappen. Een andere conducteur die kwam helpen werd ook mishandeld. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De daders gingen er vandoor en zijn nu in Nijverdal gearresteerd. 2014 was een verschrikkelijk jaar voor kinderen, dat zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Niet eerder in de recente geschiedenis zijn zoveel kinderen onderworpen aan vreedheden als ontvoering, verkrachting en slavernij, zegt UNICEF. Het afgelopen jaar raakten 15 miljoen kinderen betrokken bij conflicten in onder meer de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Oekraïne en de Palestijnse gebieden. Momenteel leven wereldwijd 230 miljoen kinderen in landen en gebieden waar oorlog heerst, zegt UNICEF. Oliemaatschappij BP moet doorgaan met het betalen van schadevergoedingen voor de ramp in de Golf van Mexico. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloten. Bij de ramp kwam vier jaar geleden 800 miljoen liter ruwe olie in zee terecht. BP wilde stoppen met betalen omdat niet alle partijen hebben aangetoond hoeveel schade ze hebben geleden. Hoeveel BP aan schade moet betalen is niet duidelijk. Eerder gingen bedrijven uit van een kleine 8 miljard dollar. Het weer nog, buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Vanavond en vannacht is het op het vriespunt. Morgen droog en geregeld zon en 4 tot 8 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A2 Amsterdam-Den Bosch... tussen Breukelen en Oude Rijn, 9 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 4. A7 Zaandam-Horen bij Purmerend 4 kilometer. A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 5. De ring A10. Tussen Amstel en Nieuwemeer 4 kilometer. En tussen de afrit Volendam Watergasmeer 5. Tussen Amstel Watergasmeer 4 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft 5. Richting Rotterdam staat het vol tussen Delft en Knoop en Kleinpolderplein. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 4 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam. Daar staat 5 kilometer voor de Plein. En vanaf Rotterdam naar Breda verknopend Ridderkerk 4 kilometer. De A20 naar Gouda verknopend de Brechtseplein 4 en bij Moordrecht 5 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos 5.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 check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. skipping. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance.